Goedemorgen, ik ben Dilke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt druk op universiteiten. We wisten al dat zich een record aantal studenten heeft aangemeld. Vanwege corona nemen maar weinig jongeren een tussenjaar... en gaan ze van het VWO in één keer door naar de Unie. Studentenraden zijn bang dat de universiteitsgebouwen straks uitpuilen. We hebben nu de afgelopen jaren dat we niet overvol zaten, maar eigenlijk wel vol. Dat je niet uh, eh, even snel van een eh, lokaal kon wisselen omdat de rest van het gebouw vol zat. En als je daar dan nu eh, nog zoveel procent meer studenten bij zou doen, dan, dan heb je gewoon geen plek voor die mensen. Los van de Unie zijn er ook veel meer aanmeldingen bij studentenverenigingen. In april gaven we ruim 9% meer uit dan in diezelfde maand vorig jaar zeggen onderzoekers van het CBS. Mensen kochten vooral kleren, schoenen en auto's. Eind april gingen ook de terrassen weer open en kon je weer winkelen zonder afspraak. Een bijzonder moment in het American football. Voor het eerst heeft een speler in de NFL bekendgemaakt dat hij homo is. Carl Nassib postte een video op Instagram. I want to take a quick moment to say that I'm gay. I've been meaning to do this for a while now, but I finally feel comfortable enough to get it off my chest. zegt ook dat hij eigenlijk erg van zijn privacy houdt, maar dat hij het belangrijk vindt dat homoseksualiteit in de sport zichtbaar en geaccepteerd wordt. Hij hoopt dat dit soort video's ooit niet meer nodig is. Oranje won gisteravond ook zijn derde groepswedstrijd. Noord-Macedonië werd met 3-0 verslagen. Het was niet 90 minuten lang, twee vingers in de neus. De tegenstander kreeg nog wat kansen. Het EK-gevoel begint nu voor veel mensen toch te komen. En hoewel nergens grote schermen staan, sprak RTL toch mensen die samen keken op een terras. Allemaal op hun eigen telefoon. Gezellig, biertje erbij. Nou, eh, leuker kan het niet, of wel? Ja, helemaal top. Dit is eh, echt ideaal. Je bent met elkaar en eh, het is gezellig. Je hebt gewoon weer het gevoel. Ik had het gevoel de afgelopen twee wedstrijden bijna niet. Ik ben maar gewoon naar bed <laughs> gegaan, maar dit vind ik leuk. Gezellig. Zondag moet Oranje weer aan de bak. Tegen wie is nog niet bekend.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 ZFM Zandvoort. we will do 9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. I, I had a dream that I was sinking slow motion. Every superficial moment. I get overwhelmed in all the messy emotion. It's so that I never noticed. Every time I cry, I get a little voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse economie herstelt sneller van de coronacrisis dan gedacht, verwacht het Centraal Planbureau. Dat verwacht een groei van 3,2 procent. Eerder was de verwachting 2,2 procent. CPB denkt ook dat de werkloosheid dit jaar niet stijgt, maar daalt. Het Nibud vindt dat gebruik van munten en bankbiljetten gratis moet blijven. De banken gaan kosten rekenen aan mensen die vaak contant geld opnemen. Het Nibud noemt dat een gebruikersboete. En koopwoningen waren gemiddeld bijna 13% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging in 20 jaar. En het weer nog, wat zon. In het zuiden laat de kans op wat regen. En het wordt 16 tot 19 graden.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 no hand inna the air, make me see. Jump and check out and wiggle your belly, the love inna this apart. I wanna have sex on the beach. mij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 一起战斗。